is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie hoeft oud-Dutchbed-commandant Karmans niet strafrechtelijk te vervolgen voor zijn rol in Srebrenica in 1995. Dat heeft het Hof in Arnhem bepaald. Nabestaanden van drie vermoorde moslims wilden via de rechter toch strafvervolging van Karmans en twee van zijn collega's afdwingen. Karmans en zijn collega's gingen twee jaar geleden al vrij uit... omdat ze volgens het OM niet verwijtbaar betrokken waren bij de misdaden in Srebrenica. Nederland moet mogelijk opnieuw een nabetaling doen aan de Europese Unie. Het kabinet houdt er rekening mee. De ministers Dijsselbloem en Kamp schrijven aan de Tweede Kamer dat uit nieuwe berekeningen blijkt dat de Nederlandse economie in 2011 en 2012 groter was dan gedacht. Nederland krijgt daarom mogelijk een naheffing van 200 miljoen euro. Het bedrag wordt later dit jaar bekend. Vorig jaar kreeg het kabinet te maken met een Europese naheffing van 642 miljoen euro. In de afgelopen tien jaar is de criminaliteit niet zo hard afgenomen als vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral heftige misdrijven zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsdelicten worden minder gemeld. Dat komt door de extra politieaandacht die er naar uitgaat sinds de start van de nationale politie in 2012, zegt het CBS. Het aantal aangiftes van straatroven, en overvallen daalde het hardst, beide met 23 procent. Het is discriminerend om homo's en biseksuelen permanent uit te sluiten als bloeddonor. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het donorselectiebeleid daarom moet worden aangepast. Het onderzoek van de Universiteit van Maastricht en de landelijke bloedbank Sanquin blijkt dat permanente uitsluiting niet meer nodig is om de veiligheid van donorbloed te kunnen garanderen. Toch houdt Sanquin vast aan het strenge selectiebeleid. Het weer op veel plaatsen eerst droog met af en toe zon. In de loop van de middag vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden met een stevige zuidwestelijke wind.